Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is daarmee akkoord gegaan. PvdA, SP, D66 en GroenLinks zijn fel tegen de aanschaf. Zeker nu er bij Defensie 1 miljard euro moet worden bezuinigd. Ook wijzen ze op tegenslagen bij de ontwikkeling en de oplopende kosten. Bovendien denkt de oppositie dat Nederland met de aankoop van een tweede testtoestel definitief aan het JSF-project vastzit. Ministers Hille van Defensie en Verhagen van Economische Zaken benadrukten echter dat dit niet het geval is. Volgens de coalitie hakt een volgend kabinet pas definitief de knoop door. In Libië zijn twee westerse fotojournalisten omgekomen door mortiervuur. Dat gebeurde bij Misrata, waar opstandelingen hevig strijd leveren met troepen van kolonel Gaddafi. Gisteravond overleed de Britse fotograaf Tim Hetherington. Zijn Amerikaanse collega Chris Hondros raakte bij de aanval zwaar gewond en bezweek enkele uren later. Andros fotografeerde veel in Kosovo, Afghanistan en bij conflicten in Afrika. Hetherington bracht vorig jaar, samen met Sebastian Junger, de documentaire Restrepo uit. De film die een beeld geeft van de oorlog in Afghanistan leverde hem een Oscar-nominatie op. In 2007 won Hetherington de World Press Photo. Het kabinet vindt dat er in principe altijd twee volwassenen aanwezig moeten zijn op een kinderdagverblijf. In een brief van de ministers Kamp van Sociale Zaken en Opstelten van Veiligheid en Justitie staat dat ze daarmee een advies overnemen van de commissie Gunning. Die deed onderzoek naar de zedenzaken op kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam. In de brief staat dat er alleen in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het vier-ogen-principe, zoals bij heel kleine crashes. De Spaanse voetbalbeker, de Copa del Rey, is gewonnen door Real Madrid. FC Barcelona werd in Valencia met 1-0 verslagen. Het gebeurde in de verlenging, in de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. In de 103e minuut kopte Cristiano Ronaldo uit een voorzet van Di Maria het winnende doelpunt binnen. Het weer, het koelt af tot zo'n 8 graden.